Maar het kabinet ging tegen die uitspraak in beroep. Vandaag behandelde een hogere rechter de zaak, maar een uitspraak is er nog niet, vertelt verslaggever Litwin Gevers. De voorzitter van het Hof zei, we hebben zoveel verschillende dingen vandaag gehoord. Wij achten onszelf niet in staat om daar vandaag al een uitspraak over te doen. Eh, dus we willen daar goed naar kijken, goed de tijd voor nemen en volgende week vrijdag doen we eh, uitspraak. Een man moet twee jaar de cel in voor het mishandelen van een buschauffeur in Amsterdam. Die zei toen hij de bus inkwam tegen de man dat hij zijn mondkapje goed op moest doen. De man ging de chauffeur te lijf, sloeg hem bewusteloos en ging daarna op zijn hoofd staan. Rotterdammers die vorige maand stonden te rellen vanwege de avondklok... hebben dit weekend nog om zich bij de politie te melden. Want vanaf maandag staan ze op de grote schermen in de stad. De politie zoekt nog tientallen railschoppers en hoopt dat de grote foto's tips opleveren. Ze komen onder meer te hangen bij supermarkten en metrostations. In Enschede en Doetinchem stonden vandaag zo'n 100 auto's met blauwe bordjes met een L erop bij het CBR. Het waren rijinstructeurs die actie voeren omdat ze het moeilijk hebben door de lockdown. Niet alleen vervelend voor de rijscholen, maar ook voor de leerlingen. Want rijexamens gaan ook niet door. Even is al bijna een jaar bezig om zijn roze pasje te halen. Zijn examen stond eigenlijk gepland voor volgende maand. Maar door de lockdown heeft hij niet genoeg kunnen lessen. Maar ja, nu is het eenmaal niet anders. Het duurt gewoon heel lang en er zijn heel veel andere mensen die voorrang hebben... die eigenlijk hun praktijkexamen al in december of januari hadden... waarbij het ook niet is doorgegaan. Dus helaas zal ik nog wel eventjes moeten wachten voordat ik een plekje heb. En al die uitgestelde examens betekenen meestal ook extra lessen... en dus dat het meer geld kost om je rijbewijs te halen. Het weer dan nog. Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het niet kouder dan 6 graden. Dit weekend volop zon en het wordt 18 tot, 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen staat file tussen Aalsmeer en knooppunt Holendrecht 4 kilometer met ruim een kwartier oponthoud. Daar zijn twee rijstroken dicht, want er ligt wat rommel op de weg.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 om voor de avondklok spoedwet te stemmen. Partijen zijn kritisch en veel senatoren zeggen nog niet... of ze aan het eind van het debat voor of tegen de spoedwet gaan stemmen. André van Duin houdt dit jaar een toespraak bij de dodenherdenking op de Dam. Volgens de organisatie is het belangrijk dat een bekendheid als Van Duin vertelt... wat de oorlog voor hem betekent... Vanwege het mooie weer dat wordt verwacht roept de gemeente Den Haag mensen op om dit weekend niet naar drukke plekken te komen.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 Oh, why, oh, why, why should one have to go on suffering when every day I breathe? Please come back to me. be my thoughts run And when I run in I keep thinking of you And when they're running What can I do?